Sinds 2002 werken deze goedkopere detentietoezichthouders, zoals ze worden genoemd, als volwaardige bewaarder. Vakbond AvaCabo zegt dat deze situatie haar al jaren een doorn in het oog is. De ongeveer 800 detentietoezichthouders werken op contractbasis. Ze zijn ooit aangenomen om korte tijd op bolletjeslikkers te passen. Het ministerie van Justitie wil nog niet reageren. Het Centraal Planbureau verwacht dat de economie volgend jaar iets harder groeit dan dit jaar. De werkloosheid blijft gelijk en het begrotingstekort daalt. Op basis van een voorlopige raming verwacht het CPB volgend jaar een groei van 2% tegen 1,5% dit jaar. De cijfers van het CPB zijn voorlopig. In maart komt het planbureau met de definitieve prognose voor 2011. AOW'ers met een partner onder de 55 die weinig of geen inkomen heeft... houden voorlopig een maandelijkse toeslag van ruim 500 euro. De geplande bezuiniging die volgend jaar zou ingaan... is door het kabinet uitgesteld tot 2015. Er was in de Tweede Kamer en de samenleving veel verzet tegen de afschaffing. Omdat de bezuiniging al snel moest ingaan... kon de groep zich er onvoldoende op voorbereiden. En daarom heeft staatssecretaris Kleinsma de versnelde invoering van tafel gehaald. Delen van Zuid-Italië hebben last van grote aardverschuivingen. De afgelopen dagen is er erg veel regen gevallen. In de streek Calabrië is begonnen met het ontruimen van een heel dorp. Ruim 2000 inwoners zijn ondergebracht in openbare gebouwen in een nabijgelegen dorp. In België heeft een deel van de machinisten het werk neergelegd. Het gaat om een spontane actie na het treinongeluk van gisteren bij Halle. Vooral in Wallonië vallen treinen uit, maar ook Vlaanderen is getroffen. Het bergingswerk bij Halle is vanochtend hervat. Er zijn tot nu toe 18 doden geborgen. Het weer vanuit het zuiden wordt het droger en klaart het wat op. Middagtemperatuur in het noorden rond het vriespunt. In de rest van het land ongeveer plus 2.